Volgens hem lieten de officier en de rechtercommissaris de flat van zijn cliënt zonder geldig huiszoekingsbevel doorzoeken. Daarbij werden begin dit jaar 4 kilo springstof en slaghoedjes gevonden. Volgens de advocaat hebben de twee magistraten achteraf documenten vervalst om de huiszoeking te rechtvaardigen. Het onderzoek van de Rijksrecherche komt kort voor het proces in Amsterdam tegen de terreurverdachte. Hij wordt beschuldigd van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag. Om middernacht stapt Estland over van de kroon naar de euro. De Baltische Republiek wordt het zeventiende land in de eurozone. Premier Ansip noemde dat onlangs de belangrijkste prestatie van zijn regering. Veel Esten zien het als het sluitstuk van 20 jaar integratie in Europa... na een halve eeuw overheersing door de Sovjet-Unie. De stemming is wel iets minder pro-euro dan voor de financiële crisis. Estland heeft 1,3 miljoen inwoners en is naar Europese maatstaven een arm land. Het gemiddelde maandsalaris lag dit jaar op zo'n 760 euro. Maar Estland kent al jaren geen begrotingstekort en heeft de laagste staatsschuld per bruto binnenlands product van alle landen van de eurozone. Op een Grieks eilandje is een kolonie zeldzame mediterrane monniksrobben ontdekt. Dat is de meest bedreigde zeehond ter wereld. Er zijn er nog maar 700 van. Onderzoekers willen niet zeggen op welk eilandje ze de kolonie hebben gevonden. Ze zijn bang dat de monniksrobben anders te veel bekijks krijgen, waardoor hun leefgebied wordt verstoord. De biologen proberen nu voor elkaar te krijgen dat het Griekse eilandje beschermd gebied wordt. Het weer. In grote delen van het land kans op dichte tot zeer dichte mist. Rond middernacht kan het overal, behalve in de kustprovincies, door bevriezing opnieuw glad worden.